uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De vrachtbrieven van treinen die gevaarlijke stoffen vervoeren... kloppen niet altijd, zegt de inspectie Leefomgeving en Transport in het AD. Ze waarschuwen dat het tot levensgevaarlijke situaties kan leiden... voor hulpdiensten en spoorpersoneel. Bij 412 controles vorig jaar bleek er in 37 gevallen iets mis te zijn. Zo ontbrak informatie of ging het om onjuiste informatie... over de stoffen die in de wagons zaten. De kabinetschef van Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker noemt de nieuwe Griekse voorstellen een goede basis voor de ingelaste eurotop van vandaag. De Griekse premier Tsipras noemde de plannen eerder al voor alle partijen het beste. Gisteravond gingen in Athene opnieuw duizenden mensen de straat op om te demonstreren tegen de euro en de strenge bezuinigingsmaatregelen. Ze liepen onder meer met spandoeken met daarop teksten als nee tegen de euro en het land is niet te koop. Interpol begint komende maand met een nieuwe Europese opsporingsdienst, schrijft de Britse krant The Guardian. De dienst moet kopstukken van IS-propaganda-accounts op sociale media zoals Twitter opsporen. Ook wil Interpol weten wie de mensen zijn die jongeren proberen over te halen om te vechten in Irak en Syrië. De nieuwe dienst werkt volgens Interpol samen met een aantal sociale media. Welke dat zijn willen ze niet zeggen. GroenLinks is tegen afschaffing van het lage BTW-tarief voor veel producten en diensten zoals het kabinet wil. De partij wil in plaats daarvan milieuvervuiling zwaarder belasten en belastingontwijking door multinationals aanpakken. Het standpunt van GroenLinks is belangrijk omdat de partij nodig is om de belastingherziening in de Eerste Kamer aan een meerderheid te helpen. En een hittegolf in het zuiden van Pakistan heeft al aan zeker 140 mensen het leven gekost, vooral ouderen. De meeste doden vielen in Karachi, de grootste stad van het land. De temperatuur liep daar op tot boven de 45 graden. En vanaf morgen daalt de temperatuur weer iets. Het weer. Flink wat regen en kans op onweer vandaag.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 Hey, mom, say? You finally let your pantão me take higher. There's a one your way. So I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. bitch. Check what I've been through. Got mine, took it from you, and now you slot mine.